Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een brand in een nachtclub in India zijn zeker 25 mensen omgekomen. Dat gebeurde in de stad Arpora in de zuidwestelijke staat Goa. Onder de slachtoffers zijn zeker vier toeristen en 14 medewerkers van de club. De rest is nog niet geïdentificeerd. De brand ontstond mogelijk door een gasfles in de keuken die ontplofte. De regionale premier van de Indiase staat heeft een onderzoek aangekondigd naar de fatale brand. Zes mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is aangifte gedaan vanwege de doodsbedreigingen die acteur Niels van der Laan heeft gekregen. Dat zei hij in het programma Even tot hier. De acteur kreeg bedreigingen nadat hij als hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal... het geheim van het Sinterklaasfeest zou hebben verklapt. Het zuidoosten van Australië wordt geteisterd door felle natuurbranden. In de staat New South Wales is in zes gebieden de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn zo'n 20 brandhaarden die de brandweer maar moeilijk onder controle krijgt. Door de felle wind en de hoge temperaturen kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Wel zijn er 20 huizen verwoest. De Duitse presentator Thomas Gottschalk, bekend van Wet en Das... heeft gisteravond afscheid genomen van de Duitse televisie. Hij was voor het laatst te zien nadat hij een week eerder bekend maakte ernstig ziek te zijn. De 75-jarige presentator heeft kanker. In Duitsland wordt Gottschalk ook wel de koning van de zaterdagavondtelevisie genoemd. En de Nederlandse handbalvrouwen hebben gisteravond gewonnen van Polen. Het werd 33-22. En het team is daarmee door naar de kwartfinales van het WK. De handbalsters spelen dan tegen Denemarken of Hongarije. En het weer overwegend droog met in de ochtend kans op wat zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het ook regenen. Het waait flink bij maximaal 14 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig.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 kijk cool. Straten vol vrije zimmers, rum drinken. Denk het aan de zee met minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter zo.